spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Defensiemedewerkers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag... kunnen vanaf vandaag terecht bij een extern meldpunt. De meldingen komen terecht bij een onafhankelijke commissie... die sinds vorige week de sociale werkomgeving bij Defensie onderzoekt. Dat gebeurt onder meer naar aanleiding van misstanden in Schaarsbergen. In de kazerne daar werden militairen stelselmatig aangerand, gepest en mishandeld. De commissie wil weten hoe met die melding is omgegaan... en is extra alert op signalen die kunnen wijzen op een angstcultuur. De man die vanmiddag op Schiphol met een mes dreigde is een 29-jarige man uit Den Haag. Hij is een bekende van de marechaussee, want hij was al vaker betrokken bij geweldsincidenten op Schiphol. Vanmiddag liep hij het kantoor van de marechaussee binnen met een mes en hij zou ook een ruit hebben ingeslagen. De marechaussee schoot hem in zijn bovenbeen, waarna die kon worden overmeesterd. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Zijn motief is onduidelijk, maar volgens de marechaussee gaat het niet om terrorisme. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,5. In Jakarta en andere steden op Java worden doden en gewonden gemeld. Hoeveel is nog onduidelijk. Er zou veel schade zijn. De nationale rampencoördinator in Indonesië meldt tot nu toe zeker één dode. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Korte Baan goud veroverd op de 4x50 meter vrije slag. Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Tamara van Vliet en debutante Valerie van Loon deden dat in een nieuw wereldrecord. Zweden werd tweede, gastland Denemarken derde. Voor Kromowidjojo is het de vierde gouden medaille in twee dagen tijd. Vanmiddag won ze de 100 meter vrije slag, gisteren de 50 meter vlinderslag en de 4x50 meter wisselslag voor gemengde teams.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 thank you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 my own. Now I can't find the key without you. His hands of the toys you gave to fill his heart with delight. And in a ring stands a There ain't no easy way